Ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. Relatief gezien heeft de geestelijke gezondheidszorg de meeste openstaande vacatures. Machinisten en conducteurs van Arriva gaan volgende week staken in Noord-Nederland. Donderdag en vrijdag rijden er minder of geen treinen in Groningen en Friesland. Op maandag 19 december wordt er gestaakt op de spoorlijn tussen Emmen en Zwolle. De vakbonden willen dat Arriva en andere regionale vervoerders een loonsverhoging van 10% geven en tegelijk de werkdruk verlagen. De werkgevers hebben 5% meer loon geboden, maar dat vinden de bonden te weinig. Drie maanden geleden kregen medewerkers van de NS een loonsverhoging van 9,25% nadat ze dagenlang hadden gestaakt. Bol.com gaat zo'n 300 banen schrappen, zo'n 10% van het personeelsbestand. De webwinkel moet bezuinigen. Het gaat om ruim 200 miljoen in de komende drie jaar. Bol merkt onder meer dat consumenten door de hoge energieprijzen en de inflatie minder uitgeven. De 300 banen verdwijnen door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten. De politie heeft in een woning in Almere 427 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen de partij op het spoor na een eerdere vuurwerkvondst in Amersfoort. De politie van Almere noemt het levensgevaarlijk om zoveel illegaal vuurwerk in huis te hebben. Wettelijk is maar 25 kilo goedgekeurd vuurwerk toegestaan. De illegale partij is in beslag genomen. De verdachte wordt verhoord. Het weer. Vannacht ligt de vorst en op veel plaatsen mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vaak grijs.